Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Voor de negende dag op rij hebben klimaatdemonstranten de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Het klonk zo. En de politie begon gelijk om te roepen dat de demonstratie verboden is volgens de gemeente. Daarom vorder ik van u dat u deze locatie onmiddellijk verlaat. Als u niet aan deze vordering voldoet, bestaat de mogelijkheid dat u wordt aangehouden en kan er geweld tegen u worden gebruikt. En de eerste demonstranten zijn al opgepakt, schrijft Omroep West. De voorzitter van de Europese Commissie is naar Lampedusa afgereisd. Een klein Italiaans eilandje in de Middellandse Zee. De afgelopen dagen kwamen daar duizenden Afrikaanse migranten aan. En inmiddels is er de noodtoestand uitgeroepen. De voorzitter heeft Italië hulp toegezegd, vertelt correspondent Helene Daans. De commissie maand eh, lidstaat, Europese lidstaten aan om migranten over te nemen van Italië. En het ging zelfs over mogelijke steun aan Frontex voor missies op zee. Hè, om, om de zeebewaking te versterken. Duizenden mensen verblijven nu in de open lucht. Er is een tekort aan alles en hulporganisaties vrezen voor de uitbraak van ziektes. Pieter Omzicht heeft in het tv-programma Buitenhof voor het eerst een groot interview gegeven sinds hij zijn partij heeft opgericht, Nieuw Sociaal Contract. Hij wil nog niet zeggen in welke delen van het land de kiesdistricten hij gaat meedoen. En hetzelfde geldt voor de kandidatenlijst. Tot en met gisteravond heb ik nog, kijken, nog vier Zoom-gesprekken gehad met potentiële kandidaten. We zijn er zo druk mogelijk mee bezig. En coureur Lance Stroll begint vanmiddag niet tijdens de grote prijs van Singapore. Na een harde crash in de kwalificatie stapte Stroll zonder kleerscheuren uit zijn auto. Maar zijn team Aston Martin wil hem nog liever even laten rusten, zegt zijn teambaas tegen Viaplay. Precautionary, he went to the medical center. He was cleared over there. But then, you know, after night sleep, you know, eh, after such an incident, you, you feel, you know, still a little bit, you know, not 100%. And uh, we decided together that it is better not to race today. En ook geeft dat het team iets meer tijd om zijn auto weer te fixen voor de volgende race. Max Verstappen start straks om 2 uur als 11e. Heb ik nog het weer voor je. Na een regenachtig ochtendje is het vanmiddag wat droger en gaan we zelfs een zonnetje zien.